Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Georgië hebben duizenden mensen gedemonstreerd na de gewelddadige dood van een cameraman. De betogers eisten bij het parlementsgebouw in Tbilisi het terugtreden van premier Garibashvili en zijn minister van Binnenlandse Zaken. Ze houden de regering verantwoordelijk voor het anti-homo-geweld van begin deze week. Toen werd het kantoor van een LHBTI-organisatie door een menigte bestormd. Tientallen journalisten die de aanval versloegen werden in elkaar geslagen, onder wie de cameraman. Vanochtend bleek hij te zijn overleden. De parlementsverkiezingen in Bulgarije hebben nog geen duidelijke winnaar opgeleverd. Volgens exit polls is de centrumrechtse partij van oud-premier Borisov net de grootste gebleven. Maar het lijkt een nek aan -nek race te zijn met de populistische ITN... die vorig jaar werd opgericht door zanger en presentator Slavi Trifonov. Beide partijen kregen ruim een vijfde van de stemmen. De verkiezingen waren nodig omdat het na de vorige verkiezingen in april niet is gelukt een regering te vormen. Dat lijkt ook nu weer moeilijk te worden. De brand bij een kipleverancier in Bodegraven is weer opgeleid. Aan het eind van de middag was de brand onder controle en leek een deel van het pand gered. Maar bij het slopen en nablussen is een nieuwe brandhaard gevonden die hoog oplaait. Er trekt opnieuw rook over de A12. De brand in Bodegraven woedt al de hele dag. Er is niemand gewond geraakt. Novak Djokovic heeft Wimbledon gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Berrettini in vier sets. Het is de zesde keer dat de Serviër Wimbledon wint. En zijn twintigste Grand Slam titel. Daarmee evenaart hij het record van Rafael Nadal en Roger Federer. Die ieder ook twintig Grand Slam toernooien hebben gewonnen. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog, maar in het noorden kan nog een bui vallen. Minima vannacht tussen 13 en 16 graden. Morgen eerst flink wat zon, maar ook sluierwolken. Later dikkere bewolking en lokaal ook een onweersbui.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 My only problem is their insecurity Tired of being alone Yeah, yeah so arguing on the phone and all your friends. Yeah, yeah. But I understand. My, my love's unreal. The way you walk, the way you move, the way you talk.